Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Limburg geldt tot morgen 12 uur code geel vanwege gladheid door sneeuw. De provincie had vandaag veel last van de sneeuwval, met name in het zuiden. Zo stonden op de A2 lange files. Het KNMI heeft ook voor Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland code geel afgegeven. In de kustgebieden kan het tot morgenochtend 10 uur plaatselijk glad zijn. Door een grote brand in een parkeergarage in Den Bosch... zijn 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand van vanochtend heeft de constructie van de woningen aangetast... waardoor er scheuren zijn ontstaan. Hoe lang de bewoners ergens anders moeten wonen is niet duidelijk. De brand in de parkeergarage is volgens Omroep Brabant ontstaan... nadat een automobilist onwel was geworden... en met de auto hard tegen een muur was gereden. Meteen daarna brak brand uit. Rijkswaterstaat gaat bij de veerhavens van Tessel en Den Helder te plaatsen vanwege afbrokkelend beton. De betonconstructie van de aanlandingen waar de veerponten aanleggen is niet meer in goede staat, waardoor er stukjes afbreken. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van de betonconstructies niet in het geding is. De aanlandingen van de veerhavens zijn verouderd en worden over een paar jaar vervangen. PSV heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de KNVB-beker. In een inhaalwedstrijd versloeg de club uit Eindhoven FC Twente met 3-1. Door de winst staat er volgende week alweer een bekerpot op het programma voor de ploeg van Peter Bos. Feyenoord is woensdag de tegenstander. Er waren nog twee bekerwedstrijden vanavond. NEC plaatste zich ten koste van Go Eagles voor de kwartfinales. Nijmegenaren wonnen thuis met 2-1. Ook Fortuna Sittard gaat naar de kwartfinales. De Limburgers wonnen in Almere met 2-1 van Almere City. Het weer. Vannacht droog en tijdens opklaringen komt lokaal matige vorst voor. Morgen breekt de zon door, maar aan zee valt ook nog een winterse bui.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 As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown heart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys in blue rooms with families, and we are going to Graceland. Am I traveling from bags? Ghosts and empty sockets.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 Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland. Put your trust in me. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I totally bona fide. Mm walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. I gotta let her feel it. I feel she's a woman inside. I She's more than a basic dream. She's my fantasy, and she belongs to me. my fantasy I gotta let her feel it I feel she's a woman inside She's more than a basic dream She's got me high.